Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl.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 Mijn naam is Koert de Keizer, vandaar dat het programma Keizerrijk heet. Want zo'n fantastische DJ ben ik dat ik mijn naam gewoon geef aan het programma. Ik heb heel veel fatsoenlijke muziek en heel veel onfatsoenlijke praat. En laten we maar beginnen met... FM, single, van de week. Fatsoenlijke muziek. Dit is de Moerdijk FM single van de week. She's Gone van Nelson. nieuwe Ting Tings. Ja. En die, dat hij heet gewoon Hands, want dat zingt ze altijd. Nou, prachtig. Ik hou er wel van, net als van... Manu Chao. Me gusta tú. Permanece la escucha. Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas Me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. cocina, me gusta gustas de la mañana. me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra Solo brilla. Remedio chino e infalible. Kaiserreich Me Gustas Tu van Manu Chao betekent eigenlijk ehm, ik vind je leuk. En nou ja, dat is eigenlijk wel iets wat ik heel graag tegen die Astrid van Stereo wil zeggen. Want godverdomme, ik vind haar sappig, die zangeres van Stereo. Dus eh, nee, je hoorde ze dus met Last Forever. En daarvoor is Manu Chao met Me Gustas En dit is Jaser en O1E, e, oftewel One. che può capire va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in capo di I love you. Speak No Americano. En ik weet, weet je al, luisteren heel veel meisjes en die vinden me allemaal super sexy. Maar ik weet gewoon waar jullie op uit zijn. Ik weet het gewoon nu al, weet je Omdat ik nu een beroemde DJ ben, hebben jullie allemaal zin in mijn geld. Nou, mooi niet, dames. Ik hou niet van gold diggers. en kan je West ook niet. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town that digs on me. ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Far as girls, you got a flock. I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez, four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the bins, they all got a bin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know what? why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got Lyco with your money. She walk around looking like Michael with your money. Shoulda got that insured Geico for your money. Money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup. Yeah something that you need to have. Cause when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years, and on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, get down, girl, gon' head, get down. Uh, get down, girl, gon' que yo please. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl down, girl, Go ahead, get down. Get down, girl, Go ahead, get down. Get down, girl, Go ahead, get down. Get down, girl, Go ahead. Let me hear that back. Keizerrijk. Tering, waar ken ik dat nummer ook weer van? Nou, het is de, het, deuntje dat zit onder de nieuwe gols reclame weet je al, het gaat over... Um, oh, mag ik Gols zeggen? Fuck it. Eh, het gaat over uh, je, al, jonge mensen die allemaal tof aan doen zijn. En over, eh, weet je al, op, niet op de, op de, witte strepen springen. En op geen carrière maken. En op doen waar je zin in hebt. En doen wat goed voelt. En nou, dat is gewoon een hele goede reclame. Die gasten van Gols weten hoe ze dat moeten doen. En nou, nou, dit nummer zit eronder. Hoe kwam ik daarachter? Ik hield mijn iPhone richting de tv. Ik gebruikte Shazam. En eh, nou ja, die, eh, die vertelde mij dat de Softpack heet. Zo heet het bandje. En Answer to Yourself. Nou, dat had je zelf wel kunnen raden, want dat zingen ze altijd. Um, goed, nou ja, ehm, als ik nu toch even mijn iPhone heb. Eh, met mijn iPhone kan ik nu tegenwoordig mijn eigen PC in mijn studentenkamer in Utrecht bedienen van afstand via internet. En dat ehm, gevolg dat ik dit, dit programma nu aan het opnemen ben eh, in Utrecht dus. En eh, dat ik dus zodra ik weer thuis ben alles ehm, online kan gooien bij, eh, in, nou, in de vorm van een podcast. Dus als het goed is, is dit de eerste keizerrijk die ook via internet luisteren is. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je al dat je op zaterdagavond helemaal geen zin hebt om uh, naar Moedijn hem te luisteren. En veel liever gewoon alvast naar de kroeg gaat en bier drinkt. Maar toch heel graag wil weten wat voor hete hits en vieze praat die ik allemaal verkocht heb ehm op zaterdagavond op Moedijk FM. Goed, dus dan kan je de podcast luisteren. Ik, eh, nou ja, stel je voor dat, eh, dat je nu niet via Moedijk FM luistert, maar via de podcast. Dan is het dus gelukt. Jamie, laat ik snel stoppen met uh, lullen en vette hits gaan draaien. Zoals Tokyo Vampires and Wolves. En dit zijn de Wombats. Ik ben hier nog tot 11 uur. no matter how much it needs me. Going house. inderdaad vernoemd naar het eh, nummer eh, van de Beatles. En Here in Your Arms. En na dit ontzettend gaye, blije muziekje heb ik toch wel zin in eh, iets stoerders met gitaren en lang haar en gewoon dat boze mensen en shit. Dit zijn de Damn Crooked Vultures en Mind Eraser No Chaser. en uh, eh, wijde broeken. Oftewel madness en baggy trousers. En ik ga gewoon lekker door, want ik wil nog wat hitjes poppen voor Tine. Dit is en Fireflies. Heb ik nog niet gehoord, heb ik best wel zin in eigenlijk. Green Day. En Minority. En voor die kleine minderheid die nog zit te luisteren en het nog naar zijn zin heeft en nog niet naar de kroeg is gegaan of nog niet zijn zender heeft overgezet naar iets anders. Ik heb nog een uur met eh, fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praten. Nog één heel erg on onfatsoenlijk nummer natuurlijk. De Cumu komt er ook nog aan, eh, straks na tienen. En eh, nou ja, ik heb nog heel veel slappe slap voor je natuurlijk. Want zo ben ik. En in ieder geval tot 10 uur heb ik Barbara Streisand van Duck Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever.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 I never have a bad thing to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the fall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my love and you don't even know it. I am living out the life of a poet. Oh I am the jester in the ancient cold, and you're the funny little frog in my throat danger to myself. I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night, but I don't get to sit through Come, my girl. am I doing? Ja, laat het maar aan de schotten van Bella en Sebastian over om Poet, Know It en Throat. Ja, eh, wat gewoon een heel ander woord is. Te kunnen rijmen. Het waren ehm, Bella en Sebastian dus en eh, Funny Little Frog. En daarmee zijn we begonnen. Twee tweede uur Keizerrijk weer. We zijn alweer halverwege. Het gaat zo snel als het gezellig is. Gelukkig heb ik nog heel veel eh, vette hitjes voor je. Dit is On Melancholy Hill van de Gorillas. she don't she want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you are obstacles, you just drop your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name these days room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't Ja, twee fans achter elkaar die volgende maand nog in eh, de HMH in Amsterdam staan. Eh, de Gorilla staan 15 november. Eh, is al uitverkocht helaas. En daarna draaide ik de The Roots van The Seed. nee, andersom. The Seed van The Roots. En The Roots die staan 14 dagen later. Dus de 29 e Samen met John Legend op het HMH podium. vlakbij de Amsterdam Arena. En nou ja, daar zijn nog wel kaarten voor zo te zien. Dan draai ik even snel iemand die daar niet staat. Dit is Tim Knol en Sam. Sam's leaving to en Californication. Het nummer gaat natuurlijk over ehm, de illusies van eh, Los Angeles en iedereen die wil maar beroemd worden. En dat lukt niet echt en alles is nep daar. En eh, nou, als je het toch al daarover hebt, dan eh, komen we eigenlijk zo wel uit bij de cumu van mensen die graag beroemd willen worden, maar absoluut daarin falen. nou ja, dat komt straks na het volgende blokje muziek met hetzelfde thema. Dit is Famous van Skyrim for Girls, gaat eigenlijk weer over hetzelfde. En zeker van toepassing op de cumu-artiest van straks. I'm gonna settle on the sofa and turn down the lights.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 Dat kan maar één opmaatje betekenen, dat is... Ja, het is tijd voor... Koerts Kumu. Juist, Koerts Kumu. Eh, nou, misschien luister je voor de eerste keer. Of eh, weet je wel, luister je als eh, eerste de podcast. En je hebt nog nooit geluisterd naar Keizerrijk. Ik ga even uitleggen. Dit is het enige, maar wel het populairste onderdeel van Keizerrijk. het is Koers Cumu, waar Cumu staat voor kutmuziek. En dan heb ik deze jingle. Cumu. Cumu. Cumu is kutmuziek. Goed, nou wat ik doe, ik check YouTube. En op YouTube stikt het van de, van de Mogolen. die denken dat ze beroemd kunnen worden. En uh, hun videoclips online kunnen flikkeren. Um, de grootste bekendheid is natuurlijk eh, eh, Zangerines. Die inmiddels wel gewoon redelijk bekend is bij het grote publiek. Maar het stikt ook echt van de nou ja, gewoon niet getalenteerd. <laughs> Dan zeg ik dat Zangerines wel getalenteerd is. Het stikt, van nog meer niet getalenteerde mensen. Die denken dat ze kunnen zingen en denken dat ze plaatjes kunnen maken en denken dat ze clips kunnen maken. En eh, nou ja, elke week pak ik er eentje en maak ze volledig belachelijk. Want dat verdienen ze, want het zijn allemaal fucking Mongolen. Goed, deze week heb ik Gerjanne. En Gerjanne um, heeft een nummer geschreven over een moederliefde, wat echt afgrijzend is. Goed, uh, eh, Geanne ziet er een beetje uit als een, eh, een meisje wat staat achter ehm, het Centraal Station in Amsterdam. Het is een beetje een junkie, zo, maar ze ziet eruit in geval ogen, Maar goed, ik durf er niet zoveel van te zeggen, want in haar videoclip zit de hele tijd een hele grote boze man naar me te kijken met een snor. En ik ben een beetje bang voor die gast, want ik geloof nooit dat hij eh, een beetje type Hells Angel, zeg maar. Goed. Nou, je moet die, die clip gooi ik zo op Twitter. Moet je zo even checken. Dat is het eh, Keizerrijk op eh, Twitter. Het Keizerrijk schrijf je natuurlijk met E, lange I, Z. En eh, nou goed, ik ga nu dus Gerjanne draaien. Gerjanne met het prachtige nummer Moederliefde. Dit is Koerts Kuhn. Juist. Koerts Kuhn. Wat een geluk. Heb ik in mijn Met zo'n hoofd, ik dacht het niet wat ik nu voel. Wat ik nooit kreeg. Wat kreeg je wat mij? Dat is de liefde. Wat liefde? Moeder en kind. Kind, als vals trouwens. Dat is iets fijns. Wat is iets fijns? Wat ik nu bemind. Ik bemind, dat is uh, gewoon slecht gevoegd. Dat is een kind. ik op dat achtergrondkoortje. Helemaal niet. Wat? Die lieve woordjes zijn kleine dingen. Haha. Maar zoveel wat. Zoveel wat. Al wist ik dat niet. Wat? Dat is geen zin. Allemaal. Oh, lieve Iedere avond hoor ik ze weer trouw. Is het, gaat het over pedofilie? Het is een kind zonder moeder. Moeder? Hey, Gerjanne, probeer anders eens te zingen in plaats van over je in het begin. Helemaal niet. Van jouw kinderleven. Oh. Is het toch mama die jou al beschermt? Ongetwijfeld. Nu ben je groter. Ja. En word je ouder. Ja. Jij mijn kind. Ja. Oh, wat fijn om te horen, Gerjanne. Eh, het is een kind. Waar, waarom zijn die mensen dat altijd helemaal niets erin aan zingen? Ook als, het, als ze dat niet zien. Ik moest dat missen. Oh, oh. Luister, je moeder van Gejanne. Ze vindt je een kutmoeder aan jou Hoor dat? Je oma is een kutmoeder. Dat is een kind. Van Ik gok helemaal niets. Voor jou mijn kind. eeuwen dit. Ja, ja, je wordt er helemaal niet blauw. jij liefde Die uithaal was ook gewoon nog vals op het einde. Gerjanne, alsjeblieft. Ik hoop dat je eh, je baan als uh, uitbater van de plaatselijke botsauto's nog niet eh, hebt opgegeven. Want zingen kun je niet. Wat fuck, wat was dit? Inderdaad, een kutmuziek. Ik heb nog één ding tegen je te zeggen, Ger eh, Gerjanne. Je bent een trut. was een klote dag. Alles kut, alles kut. Omdat ik jou met hem zag. Stomme trut, stomme trut. Jij kan lachen als het moet. Elke keer, elke keer. Jij kan denk ik lachen om alles. Alles, alles. still falling at you. I want them all enough. I want them all enough. I want them all enough to send the sea out. Bring all your heat now and make my skin burn. Yeah, make my fingers 20,000 degrees. You got to love like Semtex. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. You got to love like Semtex. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me to love like Semtex Bring it to me, bring it to me, bring it to me You got to love like Semtex Step onto my Step train. Onto my I think this calling has been falling for an age now. Don't ever see Don't why. Ever see we why. have to live we lives. To live we lives. ain't so sick. We just part of the list. You got that love like syntax. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. You got to love like syntax. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me.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 Nicht mal was von David Getter machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll laser, wie du abgehst. Geil. Heute ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast, ich habe eine Wohnung gleich hier in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, sicher, ja. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach für selber, ey. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Lass gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ik wil nog een bisschen tanzen. Kom schon, Alter, is toch nog niet zo spät. Lass ons nog een bisschen. Hey! nee man, de radio-edit van Lezerkraft 3D. En ik heb nu toch iets fijns voor je. Ik heb de nieuwe single van de jeugd van tegenwoordig. En ik vind hem lekker. Dit is Sterrenstof. Je hebt tegenwoordig nieuwe album komt er binnenkort aan. Zin in. Happy, lebt so, dass es happy. ballen. was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. Maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf. Ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding. Stap opzij, ze willen handtekening. Kaleidoscoop. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is mijn plat, ja. Op je polenpips na. Een golf neemt de afstand van je hemellichaam. lichaam. Ze is van spijt. Als naar je de kijkt, Ja, ze is maken intermagalactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als vlag in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in de sky met diamonds om mijn nek, bitch, diamonds om mijn nek. Loser in de sky met diamonds. Yang, yeah yo, alleen nog maar jong, Geen rap, centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang en na een tijdje zat ik crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, is echt De wereld is plat. ja Op je polenpips na Een golf neemt de afstand Van je hemel lichaam de is van Wasserraum krachten, hoe Losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermaal galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik los in de sky met diamonds op mijn nek, bitch, diamonds op mijn nek. Los in the sky met diamonds op mijn nek, bitch, diamonds op mijn nek, diamonds mijn nek. Sterrenstof, de nieuwe van de jeugd nieuwe album De Lachende Derde komt 26 november uit. En eh uh, hey, ga je zei de baas niet over, man? Yes, no. is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been.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 Het is alweer bijna 11 uur. Ik moet naar huis of naar de kroeg. Hmm. Goed, eh, ik laat je achter met uh, Jamiroquai. Volgende week ben ik weer terug en dan eh, gaan, we, gaan weer fatsoenlijk muziek draaien, onfatsoenlijk praten. En nou ja, je weet het allemaal wel. in ieder geval tot de volgende keer en drink er eentje op mij vanavond. Dit is Jamiroquai, White Knuckle Ride. reizenrijk.